Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In Slovenië zijn twee Nederlanders omgekomen door noodweer. Ze waren 52 en 19 jaar oud en werden mogelijk door bliksem geraakt tijdens een bergwandeling. Er is ook een Sloveense vrouw overleden. In 24 uur tijd is in het noorden van Slovenië evenveel regen gevallen als gemiddeld in heel augustus. Daardoor zijn wegen dicht en zitten duizenden huizen zonder stroom. Waarschijnlijk gaat het alleen nog maar meer regenen en krijgen ook Kroatië en Bosnië ermee te maken. Binnenkort heb je de mogelijkheid om de For You-page op TikTok uit te zetten. Dat doet de app vanwege strengere Europese regels. Op de For You-page zijn video's te zien die worden gebaseerd op jouw persoonlijke interesses. En die functie is super verslavend, zeggen critici. Kies je voor om hem uit te zetten, dan krijg je video's te zien die wereldwijd of in je eigen land populair zijn. Twee mannen zijn veroordeeld tot bijna 30 jaar cel en levenslang voor een vergismoord vijf jaar geleden. Ze schoten met Kalashnikovs een stagiair van 17 dood in een Amsterdams buurthuis. De daders dachten dat het iemand anders was. De advocaat van Emilio G. vindt het niet eerlijk dat hij levenslang krijgt en de andere schutter niet. Wij zijn in die zin het er eigenlijk niet mee eens omdat het gaat om hetzelfde feit. Beide verdachten zijn ervoor veroordeeld. En omdat mijn cliënt een strafblad heeft en voor een andere zaak is veroordeeld, wordt er dan levenslang opgelegd. In de andere zaak 30 jaar. En gooi je oude batterijen en accu's niet in de vuilnisbak. Die noodkreet doet de gemeente Rotterdam. Het gebeurt steeds vaker dat zo'n accu in de afvalpers van zo'n wagen terechtkomt en dan in brand vliegt. En dat is flink schrikken, zegt de gemeente. Als eh, de fik, om het zo maar te zeggen, eh, groot is en uitslaat en eh, aan de buitenkant ook dingen kapot maakt aan de wagen, dan kan die wagen niet eens meer open. Dan moet die open gezaagd worden. Kan het in de tonnen lopen. Je moet het opruimen op straat. Daar zitten ook kosten bij. En oh, die schrikken ook bij de medewerkers. Oftewel, doe het niet. Er zijn genoeg plekken waar je je batterij kan inleveren. inleveren. En met je oude accu kun je terecht bij de Milieudienst, zegt de gemeente Rotterdam. Dan nog het weer. Vanavond is het droog. Morgen krijgen we weer regen en wordt het een graad of 19. Zondag wordt het ook geen stranddag.